De gemeente Opsteland biedt de inwoners gelegenheid om vragen te stellen aan de politie en het Openbaar Ministerie. Gisteren werd bekend dat een 25-jarige vrouw uit het dorp verdacht wordt van moord of doodslag op vier van haar eigen baby's. Het Nederlands Forensisch Instituut doet DNA-onderzoek. PVV-leider Wilders trekt zich niets aan van kritiek op zijn geplande toespraak in New York. Ik ga natuurlijk gewoon en ik zal ook zeggen wat ik wil, staat op de website van de PVV. Wilders wil op 11 september spreken tijdens een betoging tegen de bouw van een moskee bij Ground Zero. In Troskamerbreed noemde CDA-prominent Hille dat riskant. Hille vreest schade voor het bedrijfsleven als Wilders provocerende uitspraken doet. De inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD heeft bijna een half jaar een moslim-extremistische website gerund om radicale moslims in beeld te krijgen. De site was een succes, maar moest kort geleden worden gesloten omdat bezoekers plannen maakten om andere websites te hacken. Als bekend zou worden waar zij hun plannen hadden beraamd, dan zou dat de AIVD in opspraak hebben gebracht. De nepwebsite was opgezet door een IT-specialist die het plan zelf bij de AIVD had ingediend. Enkele maanden na de start telde de site 150 actieve forumleden. Begin jaren 70 runde een voorganger van de AIVD, de BVD, een communistische neppartij om zicht te krijgen op radicale communisten in Nederland. Ook China trapte daar toen in. Het gaf de neppartij financiële steun. De voormalige bisschop van Brugge heeft een neef die die seksueel had misbruikt jarenlang geld toegestopt. Dat heeft het bisdom bevestigd. Volgens het bisdom ging het om aanzienlijke bedragen en was het geen zwijggeld, maar een schadevergoeding.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 20e jaar nog weer van deze hitlijst. Aflevering 30 van vandaag, 30 juli 2010. Deze week in de lijst 17 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat er ook 4 platen uit moeten. Een van is Shakira met Gypsy. 17 weken hield zij het vol. One Republic, All The Right Moves na 16 weken. IAS met solo weer een weekje korter, 15 in totaal. En Oval City met hun Umbrella Beach na 14 weken ook uit de lijst verdwenen. De snelsteiger die is deze week in handen van Lady Antebellum. You Now gaat in totaal 9 plaatsen omhoog. En de snelste daler is in handen van Christina Aguilera. Not Myself Tonight. 13 plaatsen moet zij in totaal inleveren. Keen en Kneen, stap voor minute. Zij staan met 16 eh, weken alweer het langst in de lijst. Zij moet ook wel aardig wat inleveren. Zij zakken van 26 naar 34 deze week. We beginnen met de eerste nieuwe binnenkomen meteen op 36. En die single heet eh, Misery en dat is de nieuwe wapenfeit van Maroon 5 moet dat gaan worden. De belangrijkste conclusie toch wel na het eh, luisteren van de eerste single weer van Maroon 5... is dat Maroon 5 toch echt wel Maroon 5 is gebleven. De band die borduurt verder op hun eerdere werk zonder in herhaling te vallen.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 Vorige week kwam die binnen op nummer 39. Deze week vier plaatsen omhoog naar 35. Daarvoor op 36 de nieuwe single van Maroon 5, Misery. Ja, dus meteen al vier platen achter hem. Onder andere Cleese A Cappella, Dance Nation, Great Divide, Rio One Heart en Kesha, Your Love Is My Drug. Zometeen de volgende nieuwe binnenkomen is trouwens van de, eh, de Ready Set in een band die eh, opnieuw aan het doorbreken is. Daar straks veel meer over. Eerst de mannen die het langst erin staan. En die single heet Stop for a Minute.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 De nummer 34 eh, alweer van deze week. wij gaan meteen naar de volgende nieuwe binnenkomen alweer. Onder platenmaatschappij eh, Belunga Heights. Die heeft er opeens weer een, eh, een nieuwe held bij. Of een nieuwe ster. Naast dat we al Ias en Jason Derulo hebben komt daar sinds kort ook de Ready Set bij. 20-jarige Jordan eh, Gregor Die kan wellicht met de eh, hulp van deze top producers toch wel een eh, doorbraak gaan forceren. Zijn debuutalbum ligt wel al een tijdje in de winkel en de single is al sinds eind maart verkrijgbaar. En toch lijkt erop dat er nu wat beweging in de hitlijsten lijkt aan te komen. Al is het nog voorzichtig speculeren. Maar Love Like Woo is een aanstekelijk nummer. En de giechelende meisjes zullen wel aan de voeten van deze jongen gaan staan gaat de ready set aan de grote naam als Jason Rulo en eh, IAS achterna? Dat is de vraag die we hopelijk binnenkort kunnen beantwoorden. Is het dan wel met een nee omdat ze meteen weer uit de hitlijsten liggen of met een ja dat ze flink in de top 10 staan? Ze beginnen in ieder geval deze week op 33. De ready set met Love Like Woo. Am I just a roadblock in your way? Cause you're a pretty little windstorm out on the boulevard. Something like a sunset, oh yeah, a shooting star. And I might drive myself insane if those lips aren't speaking my name. Cause I've got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? gotta love like whoa. Girls gotta love like whoa. I kinda feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. Look so strong, then you move on. Now I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking me out again. like a hurricane speed train. She's a moving car, catch her in the fast lane. Oh, I gotta know. Can I? Get into gear when I see that face. You can take up all my time, cause you're the only one that can make a storm cloud break. Pulling out the sun, and I can get caught in the rain. Can I get your lips to speak my name? Cause I got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? She's got a love like whoa. timing and the moment all seems so right. So would you say you're will be just fine? Would you say you're will be just fine? She's got a love like whoa. Girls got a love like whoa. I kind of feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. So strong. even moeilijk in dit lijst. Mark Ronson. Toen zakte hij met Bang Bang van 35 naar 36. toen zei ik al, deze plaat komt nog wel terug. En dat doet hij inderdaad ook deze week. Deze week stijgt hij ook van 36 naar 31. En dan weet u het natuurlijk al, als we bij nummer 31 zijn, hebben we even een overzichtje. Op nummer 40, afkomstig vanaf die plek 31 in de 14e week, Kesha, Your Love Is My Drug. Rio met One Heart zak van 34 naar 39. Negende week is de verlies voor Dance Nation. Great Divide zak van 30 naar 38. Cleese met a cappella levert 9 plaatsen in in haar 13e week van 28 naar 37. Eerste binnenkomer is er dan voor Maroon 5. Misery komt nieuw binnen op 36. 35, 4 plaatsen winst in de tweede week. Joshua Redden. I would rather be with you. Kane en uh, Stop for a minute. 16 weken staan ze in de lijst. Van 26 zakken ze naar 34. En de ready set Love Like woo. Kom er nieuw binnen op 33. Eh, Christina Aguilera, Not Myself Tonight. 15 weken staat zij in de lijstenzak van 19 naar 32. En daarmee de snelste daler van eh, allemaal. 13 plaatsen in totaal levert zij dus in. Mark Ronson met Bang Bang Bang hoorde je net in zijn vierde week omhoog van 36 dus naar 31. En nummer 30 is er voor de dame die al hits had met Hard, Russian Roulette en natuurlijk Root Boy. Allemaal afkomstig van het album eh, Raider Air. Tijd om daar de vierde single van te gaan uitbrengen de Amo. En deze lekte al een hele tijd geleden uit en werd destijds al verkozen tot nummer 1 in een van de online eh, urban charts. En dit lijkt dan ook wel weer eh, gegarandeerd voor deze dame. Een heerlijk zomersnummertje heeft ze weer uh, klaarstaan.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 single van Adam Lambert, If I Had You. Vier weken ondertussen alweer in de lijst. Deze week weer van 32 eh, omhoog naar nummer 28. Eh, ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag veel zonneschijn, maar eh, met name vanochtend toch wel wat rekening op een klein buitje kunnen houden. En de wind die waait uit west tot noordwesten overwegend matig van kracht. Temperatuur vandaag naar een maxima van 22 graden. En vanavond en de komende nacht is het dan weer wisselend bewolkt. Wel op de meeste plaatsen droog. De wind die draait dan naar het zuiden tot zuidwesten overwegend matig van kracht. De temperatuur daalt naar een graadje of 14. Morgen weer eh, wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. De zuidwestelijke wind die waait aan de zee soms zelfs vrij krachtig. En de temperatuur die stijgt naar een eh, maxima van 22 graden. Zaterdagavond is er nog een kleine buienkans, maar zondagnacht blijft het droog en klaart het geleidelijk weer verder op. De zuidwestelijke wind die neemt dan in kracht af en temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Zondag schijnt weer geregeld de zon, maar naam in de ochtend nog wel een eh, buienkans. De wind die wij dan uit westen is overwegend matig verkracht. De temperatuur stijgt zondag naar een eh, maximale 22 graden. Ik heb dan verder geen files voor je op dit moment. Wel een waarschuwing, want op de Driemerenweg, Haarlem richting Hoofddorp, daar staan ze te flitsen.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 Vorige week had ik het al even over deze plaat. Dat in Nederlands top 40 doet hij het zo goed en staat hij al zo lang bovenaan. Maar de rest van Europa bleef een beetje achter. Daar moet ik dus nu wel op terug gaan komen. Want Jolante Be komt samen met D-Cup deze week toch binnen in de lijst van Europa. Een opvallende verschuiving deze week in de lijst van eh, Tsjechië. Daar stond de single vorige week nog op nummer 55. Deze week stond die plaat in één keer op nummer 7. Down daar vallen de seizoenen natuurlijk even tegenovergesteld eh, dan bij ons. Dat betekent dus dat de Aussies de zomer inmiddels alweer achter de rug hebben. Een plaat waar alle Australische zomergasten toch wel op los gingen. En nog steeds wel gaan is toch We Notes, We Speak Americano. De single zakte afgelopen week voor het eerst in 14 weken en deed dat vanaf de nummer 1 positie naar de nummer 3 toe. De single staat trouwens pas 14 weken in de lijst, dus die kwam gewoon bovenin binnen. Heeft daar 13 weken gestaan en eh, zakt nu voor het eerst een plekje naar beneden. Mede dus doordat de single het deze week zo goed heeft gedaan in Tsjechië. En ook in andere Europese landen eindelijk de top 10 heeft bereikt. Komt de single deze week ook eh, hoog binnen in de lijst van Europa. Jolanda B. Cool samen met Decup, We No Speak Americano. Deze week op nummer 26. Oh, wie ik, tu la parla miezza americano quando si fa l'amore sotto la luna come te vengono cave di I love you papà l'americano Euro Breakdown, the countdown of the continent.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 En in haar negende week blijft zij zitten op nummer 22. Gaan we heel even kijken. Op nummer 30 deze week nieuw binnen. De single van Rihanna, De Amo. Mika met Kick S zakt in zijn twaalfde week van 25 naar 29. 28, vier plaatsen winst in de vierde week voor Adam Lambert, If I Had You. Hurts Better Than Love. In hun tweede week gaan ze van 33 naar 27. Yolanda Be Cool featuring G-Cup. We No Speak Americano. Nieuw binnen op 26. David samen met Fergie. Getting Over You. 11 weken in de lijst. Van 14 zakken naar 25. Florida en David Club Can Handle Me. In hun tweede week van 29 naar 24. En 23. 8 plaatsen verlies in de 12e week voor Timbaland en Timberlake. Carry Out. En Kelly Rowland Commander dus blijft eh, zitten op 22. Dat alles in haar negende week. En 10 plaatsen verlies in de 14e week voor Bob Sinclair en Shahara I Wanna zakken van 11 naar 21. En vorige week kwam in de lijst binnen op 27 Traffy McCoy met Billionaire.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 De single Billionaire. Deze week gaat hij van 27 omhoog naar plek 20. We zijn op weg naar het nieuws van 4 eh, uur alweer. Je weekend eh, gaat echt bijna beginnen. Maar het laatste uurtje help ik natuurlijk ook nog even met de beste hits van Europa. De vraag natuurlijk of Kate Perry nog steeds de beste is in Europa. Dat horen we natuurlijk even voor de klok van 5 uur pas. In het tweede uur gaan we ook nog even kijken naar wat eh, showbiz nieuws. Ga ik even snel voor je spieken wat ik allemaal voor je klaar heb staan. Iets over Rihanna, nog iets over Rihanna en iets over Enrique Iglesias. Dat allemaal dus in het tweede uur. Ook een blik op de Nederlands top 40. In die Nederlands top 40 deze week eh, drie nieuwe binnenkomers. Waarvan de hoogste nieuwe binnenkomer zelfs een Nederlandstalig is. Nou, dat alles in het volgende uur. Eerst krijgen van mij nog de nummer 19. Vorige week kwam deze dame binnen op 24. En ik zeg applaus voor eh, Sia. Ik denk al waar, blijf ze nou? Daar is Sia, clap your hands. En tweede week omhoog dus van 24 naar 19.